Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De noodtoestand in Gabon. rust is teruggekeerd in het Afrikaanse land... nadat de gewezen president Chame dit weekend vertrok... weken na zijn verkiezingsnederlaag. Veel van de duizenden gevluchte Gambianen zijn teruggekeerd uit Senegal. De nieuwe democratisch gekozen president Barrow is nog wel in het buurland. De verwachting is dat hij een van de komende dagen terugkomt. Inmiddels is ook een aantal gevangenen vrijgelaten... die in opdracht van Chame waren vastgezet. Vier Rotterdammers zijn opgepakt voor een grote cocaïneroof vorig jaar september in Gelderland. De politie denkt dat de vier betrokken waren bij het klimrijden van een vrachtwagen... die vanuit de Rotterdamse haven met een lading bananenpulp onderweg was naar beneden Leeuwen. De chauffeur werd gedwongen te stoppen, waarna de overvallers de vrachtwagen openbraken en meerdere tassen meenamen. Later bleek dat daarin cocaïne zat. Twee auto's die door de daders waren gebruikt werden later teruggevonden.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 en besloot daarna een bank te overvallen die naast een politiebureau lag. Een medewerker gaf hem 3000 dollar, waarop de overvallen niet vluchtte... maar wachtte op de agenten. Vandaag stond de man voor de rechter. Hij kan 20 jaar cel krijgen. Zijn vrouw heeft hem nog wel naar de rechtbank gebracht vandaag. Het weer dan. Ook vanavond is het op veel plaatsen bewolkt en mistig. Vannacht kan de mist zich ook weer uitbreiden. Morgen overdag breekt de zon vooral in het zuidoosten af en toe door.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 terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog een uur met heerlijke muziek voor u. En het eerste nummer van dit uur was Sister Lucille Barbie, Where Could I Go? Zij eh, begon haar ehm, carrière in 1952 als een soloartiest... en begon opnames te maken met Reverend Morgan Bab. Zij ging ehm, door tot in eh, begin jaren 60 en toen is hij eh, gaan... gaan ehm, als DJ verder gegaan eigenlijk, wil ik zeggen. In Nashville. En daar heeft zij nog jaren eh, de show gedraaid. Lucille Barbie en de Gospel Train Program op zondagochtend. Ik heb nog één eh, gospelnummer voor u op verzoek. Eh, en dat is van Ines Andrews en and de Caravans. I'm Not Tired Yet. Ines Andrews en de Caravans. Mocht u zelf nou eens een keer een verzoekje willen doen... dat kan natuurlijk ook altijd. Op Facebook hebben we een groep, eh, die heet CFM Jazz. Het is een eh, openbare groep, dus u kunt daar lid van worden... en u kunt daar een berichtje achterlaten als u eh, iets van een bepaalde artiest wil horen... of een bepaald nummer. staan we altijd voor open. En u kunt natuurlijk ook altijd bellen tijdens de uitzending naar de studio... en dan proberen we daar een gevolg aan te geven. Um, ik ga verder met een, eh, met een artiest. En zo af en toe kom je eens een album tegen... dat je denkt, ja, dat is een goed album. En dit is er ook zo eentje. Rich in London van Buddy Rich. Hij um, trad op in, uh, in Londen met een big band. En hij heeft daar een, uh, eigenlijk uit twee LP's is een fantastische cd gemaakt. Die heet Rich in London. En daar ga ik in eerste instantie het nummer van draaien. That's Enough. Buddy Rich. Well, five years ago, my daughter, who was then 40, uh, this is a midget, that's and drunk. Right, you got the album? Are you the one? Uh, uh, give me a cigarette. I ah, ah, thank you for that. I thank you for buying the album. My daughter's very happy about that, too, because she's grown. Uh, we have a brand new arrangement for my daughter to sing tonight. And two of her friends and two very talented young ladies, the daughters of uh, John Hendricks, one of the great jazz singers of all time. And this thing called um, That's Enough. And it was written by John Hendricks, and it's kind of a gospel thing. I'd like you to meet my daughter first, Kathy. How do you like her so far? Come on, this Kathy. Come on out here, pal. I love this kid. Michelle Hendricks and Colleen Hendricks. Buddy Rich, live in Londen bij Ronnie Scott. Straks meer van dit eh, geweldige album. Nu eerst Nina Simone. Ook een live eh, nummer, Backlash Blues. Nina Simone met Backlash Blues. Ik ben het eerste uur begonnen met een nummer van Donald Byrd. Donald Byrd, een, eh, een eh, geweldige trompetist... die in de jaren zestig eh, in de toppen van zijn kunnen speelde. En veel jazz geïmproviseerd heeft. Veel nieuwe jazz heeft gemaakt. Eind jaren zestig ehm, is hij dan meer commercieel gaan spelen met de Blackbirds. Heeft een meer soul ingebracht, funk ingebracht... wat in de jaren zeventig natuurlijk speelde. Maar van het album wat ik eh, in het eerste uur had, Freeform uit 1961... ga ik nog een eh, nummer draaien. Dat heet Pentecostal Feeling, Donald Byrd. Donald Byrd met Pentecostal Feeling. Ik ga verder met een Australische eh, jazzartiest, James Morrison. En dat is dus een andere artiest als de Engelse zanger James Morrison... die ook heel bekend is vanwege zijn vele popnummers. James Morrison ehm, is een, eh, ja, een, artiest eh, die vele instrumenten speelt. En op dit album speelt hij onder andere sax, tenorsax, sax en piano. Hij heeft... Ehm, vele big bands eh, eh, geleid. Ehm, en ook een aantal eh, geweldige albums opgenomen. Een van deze albums is Snappy Doo. Uitgekomen in 2008, maar al opgenomen in 1989. En naast James Morrison speelt onder andere Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. U gaat luisteren naar twee nummers. Um, ehm, Jitterbug Waltz en Le Belclair Blues. James Morrison. James Morrison met Snabby Do. Ik ga eerst even het volgende nummer aanzetten. Want de desbetreffende artiest geeft zelf een introductie van dat nummer. Het is namelijk Babas Gonzales. Een eh, experiment... Exp, eh, hoe zeg je dat? Experimenteur in de jazz. Ehm, hij werkte in de Great Harlem Club Small Paradise in New York... En in 1962 eh, nam hij live een album op dat heet Sunday Afternoon with, 19, eh, with Babas Gonzales. Hij ehm, introduceert iedereen in het Frans of in, en in het Zweeds. Hij maakt zijn eigen teksten op eh, bekende nummers. En hij speelt samen met Johnny Griffin op sax, Clark Terry op trompet, Horace Parlin op piano... Buddy Catlett op bas en Ben Riley op drums... Gaat u luisteren naar Babas Gonzales. En na de introductie uh, ga ik het nummer draaien. Oep, op, ada. A gentleman of the trumpet and the flugelhorn and ranger. And he's currently working for the NBC networks. A nice taste for Monsieur Clark Terry. Voilà. we move over into the rhythm department. And a newcomer, not really, he's been here now about four years, but he's on Blue Note Records and he has his own albums out. And he's very exuberant, so a nice taste for my wonderful friend Horace Parlin at the piano. Yeah, see? Right that? And a uh, wonderful yeoman at the contrabass by way of Quincy Jones in Stockholm and a real newcomer to New York. How about a nice taste for Buddy Catlett at the contrabass? And I saved this cat for last because he's sugar candy. And he happens to be very exuberant and etc. and all the adverbs and pronouns. And that's for the wonderful Ben Riley at the Tubs. Let's give him a nice taste. Crazy. The bebop story. And for those of you who are not familiar with it, I'd just like to say that uh, back in 1947, quite a few men were trying to find a way to reach the public with this new music. And uh, I just like to say that we finally got together and got one. It was very nice to me, but it was a little greater to a colleague of mine named Dizzy Gillespie. And I hope you enjoy something we're going to give you called Oopop A Da. mm mm, mm, mm, mm. Who hoo you da pa doo pa doo da pa da pa hoo doo dee da la doo dee da ka i ka suga doo ga doo ga da ka wee da la da doo ka hoo da la da da glee dee dee e da la dee. dale, dale, dale, gedraagt als de eigenaar van de club... en die iedereen ontmoet en die iedereen ook wil ontmoeten. We gaan verder met Benny Carter. Benny Carter, natuurlijk een enorme carrière... heeft eigenlijk één eh, groot album gemaakt als, uh, als big band leider. En dat album heet Aspects, komt uit 1958. Daarop eh, zijn allemaal nummers met de twaalf titels van, van het, de twaalf maanden van het jaar als titel. En hij gebruikte daarvoor eigenlijk twee big bands... En u gaat luisteren naar eerst August Moon en daarna Swinging in November. Benny Carter. Benny Carter van zijn album Aspect uit 1958. Nog meer big band muziek. Ik had al een nummer ervan gedraaid. En het is zo'n geweldig album dat ik er nog twee nummers van ga draaien. Is van eh, Buddy Rich, Rich in London. En hij speelt daarop samen met eh, Bob Doken op eh, piano... en op tenorsax en sopraansax... en fluit Donnie Engel, Englert en Pat LaBarbera. Op trombone Bruce Dolson, Tony DiMiaggio... En op trompet Jeff Stout, John DeFlon, Lynn Biviano en Wayne Naus. U gaat luisteren naar eh, twee nummers live opgenomen in uh, eh, Ronnie's Scott in eh, Londen. In een mellowtone is het eerste nummer en het tweede nummer Moments Notice. U luistert naar de big band van Buddy Rich, Rich in London. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Helaas zit het er alweer op. Ik ben er 5 maart weer. Ik hoop dat u eh, met plezier geluisterd heeft. Ik vond het leuk om het te maken en te presenteren. Een fijne zondag nog. En mocht u een verzoekje hebben, laat het ons weten via Facebook CFM Jazz. Of eh, misschien via de site zelf van CFM. En mocht u zin hebben om eens een keer eh, te komen kijken... of misschien zelfs om een keer mee te doen aan de uitzending...